Nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Vakbond FNV is verrast over de reorganisatie bij winkelketen Blokker. Vanmorgen werd bekend dat daar 309 banen verdwijnen. 450 van de 600 winkels worden omgebouwd en vernieuwd. Woordvoerder van de FNV noemt het een onaangename koude douche voor de werknemers. Vorig jaar verdwenen er al 440 banen bij Blokker. Ook winkels als Xenos, Bart Smit en Big Bazaar vallen onder de Blokker Holding. Bij Xenos is al gereorganiseerd. Minister Schippers vindt het goed dat voetbaljournalist Johan Derksen problemen met Marokkaanse voetballers benoemt. Derksen zei maandag in het tv-programma Voetbal Insight dat er heel wat clubs naar de kloten zijn gegaan omdat ze in een wijk liggen met veel Marokkaanse gezinnen. Volgens Schippers kun je niet ontkennen dat incidenten bij bepaalde clubs veel vaker voorkomen dan bij anderen. Vicepremier Ascher zei eerder deze week dat Marokkanen weren van voetbalclubs racistisch is... maar ook hij vindt dat problemen met teams best benoemd mogen worden. De man die in 2014 in Haaksbergen met een monstertruck het publiek inreed... is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij mag ook vijf jaar niet als stuntman werken. Het OM had 18 maanden cel en een stuntverbod van 10 jaar geëist. Volgens de rechtbank in Almelo heeft Mario D. onaanvaardbare risico's genomen reed richting het publiek op een veel te klein terrein. Bij het ongeluk kwamen drie toeschouwers om het leven en raakten 28 mensen gewond. De stichting Ster Evenementen die de show organiseerde krijgt een voorwaardelijke boete van 25.000 euro. Het opgestapte D66-Kamerlid Wasila Hachi heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Ze stapte in januari plotseling op om in Amerika campagne te voeren voor Hillary Clinton. Later bleek dat ze dat alleen op vrijwillige basis ging doen. Op het vertrek van Hachi kwam veel kritiek, ook omdat ze van de wachtgeldregeling gebruik maakte. Ze zegt dat ze haar best doet om betaald werk te krijgen. Het weer, buien trekken naar het noorden, in het zuiden wordt het tijdelijk wat droger. De wind trekt aan, wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. De maxima liggen vanmiddag tussen 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht nieuwe buien. In het weekend is het wisselvallig bij 10 tot 12 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam bij Hoevelaken 3. A15 Rotterdam Europoort bij knooppunt Vaanplein 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er zijn er twee rijstroken dicht. En de A20 Hoek van Holland-Gouda die is nog helemaal dicht tussen Westerlee en Vlaardingen-West.